Sindsdien zijn ruim 2000 mensen omgekomen. De VS en Europa willen dat Assad opstapt. De Harley-dag die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Volgens een woordvoerder zijn er aanwijzingen dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd door de politie. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen uit vrees voor een confrontatie tussen de Hells Angels en de Molukse motorclub Satudara. Het weer, in de kustgebieden kans op een bui, overdag opnieuw buien en af en toe zon.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 Ongeveer 1 miljoen Amerikaanse huishoudens en bedrijven aan de oostkust zitten zonder stroom door orkaan Irene... Met name de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. In de stad Philadelphia in Pennsylvania wordt gewaarschuwd dat er mogelijk twee weken geen elektriciteit is. Zeker vier mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. De orkaan Irene beweegt zich langzaam naar het noorden. In zeven staten langs de oostkust geldt de noodtoestand. In New York is het openbaar vervoer stilgelegd de burgemeester heeft inwoners van delen van de stad opgeroepen om te vertrekken. Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven. De normaal zo drukke straten liggen er verlaten bij. De autoriteiten in New York zijn vooral bang voor overstromingen door orkaan Irene. De Arabische Liga wil dat er een einde komt aan het geweld in Syrië. De stabiliteit van het land is volgens de Liga cruciaal voor de stabiliteit van de Arabische wereld... En daarom zal de secretaris-generaal van de Liga naar Damascus afreizen voor overleg met de Syrische president Assad. Dat werd bekendgemaakt na een top van de Arabische Liga in Egypte. President Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten in Syrië die in maart begonnen. Sindsdien zijn ruim 2000 mensen omgekomen. De VS en Europa willen dat Assad opstapt.